Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De schutter bij een kerk in de Amerikaanse stad Minneapolis was geobsedeerd door de gedachte om kinderen te doden. Dat blijkt volgens justitie uit video's en brieven van de 23-jarige Robin Westman. Afgelopen woensdag opende hij het vuur op de kerk van een katholieke school. Hij doodde twee kinderen, 18 mensen raakten gewond. Daarna schoot hij zichzelf dood. De politie heeft in Flevoland gezocht naar mensen die zijn gevlucht na een ernstig ongeluk op de A6. Bij de zoektocht werd een helikopter ingezet, maar er is niemand gevonden. De inzittenden van een auto zouden zijn gevlucht na een botsing met een vrachtwagen bij de Ketelbrug. Waarom is onduidelijk. Rusland gebruikt drones om te spioneren boven Duitsland, meldt de New York Times. Er wordt vooral gekeken welke wapens de VS via Duitsland levert aan Oekraïne. Die informatie kan worden gebruikt voor sabotageacties en is ook belangrijk voor de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van een valse beschuldiging. In Polen is een F-16 van de Poolse luchtmacht neergestort. Daarbij is de piloot om het leven gekomen. Hij was aan het oefenen voor een vliegshow. Na een stunt stortte het toestel neer en explodeerde op de grond. De vliegshow van komend weekend is afgelast. Voor het eerst in 17 jaar hebben zes Nederlandse voetbalclubs zich geplaatst voor een Europees hoofdtoernooi. De afgelopen avond plaatste AZ zich voor de groepsfase van de Conference League en FC Utrecht voor het hoofdtoernooi van de Europa League, waaraan ook Feyenoord en Go Ahead Eagles meedoen. PSV en Ajax spelen in de Champions League. Het weer.